Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee Nederlandse diplomaten worden Rusland uitgezet. En dat zat er eigenlijk al wel een beetje aan te komen, zegt correspondent David-Jan Godfroy. Dat het een reactie is op eh, de uitzetting van twee Russen in december. Eh, die werden verdacht van, eh, van spionage in de high-tech sector. De relatie tussen Nederland en Rusland is al jaren heel slecht. Vooral door het neerschieten van vlucht MH17. Waar Nederland toch heel erg de vinger naar, naar Rusland wijst als, als verantwoordelijke daarvoor. En Rusland dat stelselmatig ontkent. Nou, veel slechter kan die relatie eh, eh, eigenlijk niet. Officieel moeten de twee Nederlandse diplomaten Rusland uit omdat ze zich hebben bezig gehouden met activiteiten die niet in lijn zijn met hun diplomatieke status. De politie begint samen met justitie een nieuwe campagne om cold case zaken onder de aandacht te brengen. Het gebeurt bijvoorbeeld met billboards en posters over oude moordzaken. Ook staat binnenkort een uitzending van Opsporing Verzocht in het teken van een oude zaak. In Chicago is een man opgepakt die maandenlang op het vliegveld woonde. De man zei dat hij vanwege de coronapandemie niet naar huis durfde. Hij had zich verstopt in een beveiligd gebied op het vliegveld... en werd ontdekt toen personeel vroeg om zijn legitimatie... en hij een gestolen personeelsbadge om zijn nek had hangen. Waarschijnlijk kon de man overleven door eten dat hij van reizigers kreeg. Scholieren in Nijmegen willen dat hun eindexamen wordt verplaatst. Want door corona hebben ze veel online les en kunnen ze minder goed leren. Ze denken dat het eindexamen daardoor veel te moeilijk gaat zijn. Wij ervaren dat er gewoon minder lestijd is geweest. Waardoor de stof minder is behandeld. En de kwaliteit van die lessen is ook minder geweest. Waardoor de stof in die lessen gewoon veel minder is binnengekomen. En we merken dan dat heel veel leerlingen, met name de leerlingen die het moeilijk vinden om thuis zelfstandig te werken. Dat die gewoon een achterstand hebben opgelopen. De scholieren zijn een petitie gestart en hebben een brief gestuurd naar onderwijsminister Slop. Die heeft heeft al wel wat aanpassingen doorgevoerd. Zo kunnen eindexamenleerlingen dit jaar meer examens herkansen. Het weer bewolkt en regenachtig. Het is 3 tot 6 graden. Ook morgen is het grijs en heel zacht. Maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is.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 Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando Y me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre levantado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora. ya no compra Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero eres motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. different things, babe. It's time to figure it out. ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Walk into the mirror You see eye to eye With a girl who stares back at you And we wound around your knees.